Volgens de FBI reed de bestuurder van de auto even daarvoor met hoge snelheid door een afzetting en had hij een mes bij zich. You couple that with what we're now hearing from authorities that the suspect then stepped out with a knife, another deadly weapon. And so we're we're now past the phase of maybe this being an accident because what we've seen thus far does not fit the mold of an accident. So this is obviously something that law enforcement officers will be looking at initially as a potential criminal act. Mensen die aan het werk zijn in het kapitol mogen niet naar buiten. Ook mag er niemand meer naar binnen. Meerdere straten in de omgeving zijn afgezet. Voorlopig krijgen mensen onder de 60 geen prik van AstraZeneca in hun arm. Dat besloot het ministerie nadat er meldingen binnen waren gekomen over bloedstollingsproblemen, zegt verslaggever Joris van Poppel. Het gaat om eh, vijf keer bijwerkingen bij, eh, bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Eh, eentje is er zelfs overleden aan die bijwerkingen. Daar is in Nederland nu goed naar gekeken. En die informatie gaat nu naar het Europees Medicijnagentschap. Die gaat het beoordelen samen met gevallen uit andere landen. En komt waarschijnlijk woensdag dan met een oordeel. Tot die tijd blijven de ampullen van AstraZeneca in de koeling liggen. En een parlementslid in Zuid-Afrika heeft zijn eerste Zoom-lesje wel geleerd. Hij was aan het vergaderen over corona toen zijn vrouw opeens in haar naki de kamer binnenkwam. Dat is not clear. <gasps> is not clear. So, uh, uh, behind is not properly. We <laughs> everything. please, ze tell them you are in meeting? This is very we are De voorzitter greep dus in en gaf aan dat ze alles konden zien. Volgens het parlementslid is Zoom nog nieuw voor hem... en kwam de vrouw binnen omdat ze dacht dat de vergadering al afgelopen was. Het parlementslid beloofde voortaan voorzichtiger te zijn. Het weer. Op sommige plekken valt een spatje regen. Later wordt het droog. Het koelt af naar zo'n 2 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 3 kilometer...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 Het is weer vrijdag. Tijd voor ongeveer. komende Show me, baby. just like this. So let's get down, let's get down business, yeah. kun je ook gewoon even meekijken in de studio. Facebook, DJ Dion Sydney, AK Dennis de Ruiter. En door met de set. You say you want me, you say you need with my eyes closed. I could dance with my eyes closed, with my eyes closed, with my eyes closed. I could dance with my eyes closed, with my eyes closed, with my eyes closed. I could dance with my eyes closed, with my eyes closed, with my eyes closed. I could dance with my eyes closed, with my eyes closed, with my eyes closed. With my eyes closed, with my eyes closed, with my eyes closed. I could dance with my eyes closed, with my eyes closed, with my eyes closed. with my eyes closed. I could. want it, I'll need it. I like it like that. Okay, I want it, I'll need it. I like it so much. Alright, I want it, i need it. I like it like that. Okay, I want it, i need it. I like it so much. That's the way I like it. Give it to me, give it to me. Turn it down. the stars align when it's just right. So we can take the long road, just don't know where it's going. make it, make it, do it. DJ Dion En die hier op jouw CFM Zandvoort. See it in the house.